zijn tegenstrevers uitgeteld. Oh, wat zijn we blij met Sporting, want Sporting is de club van land. Wij hijsen vier, ons Sporting blad, voor wit, zwart, geel hebben we ontzag. Oh, wat zijn we blij met Sporting. What's public is the club for love. The throne of man. François. Ce poids plein de